Mariel Hageman met het NOS Journaal. De boete voor studenten die veel te lang over hun studie doen kan juridisch niet door de beugel. Dat zeggen drie studentenorganisaties die het wetsvoorstel hebben voorgelegd aan juristen. Het kabinet wil studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen 3000 euro extra collegegeld laten betalen. De maatregel moet op 1 september ingaan en geldt ook voor huidige studenten die mogelijk al studievertraging hebben opgelopen. Daarmee wordt hun rechtszekerheid aangetast, zeggen de studentenorganisaties. De stiefbroer van het vermoorde meisje Nicole van Hurk komt vrij. De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch heeft het hoge beroep van justitie afgewezen. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De man van 36 werd vorige maand opgepakt in Engeland, waar hij al jaren woont. Hij zou betrokken zijn geweest bij de dood van zijn stiefzusje, die in 1995 werd vermoord. Afgelopen woensdag werd de man uitgeleverd door Groot-Brittannië. In Amsterdam Arena wordt volgende week woensdag de nationale actiedag Nederland helpt Japan gehouden. Ajax speelt die avond een benefietwedstrijd tegen een Japanse eredivisieclub en er treden artiesten op. De opbrengst van de avond en de giften die binnenkomen op Giro 6868 gaan naar het Rode Kruis dat de actie organiseert. De organisatie wil dat de actiedag live op radio en tv wordt uitgezonden, maar het is nog onzeker of dat gebeurt in de wrakstukken van het Air France toestel dat twee jaar geleden boven de Atlantische Oceaan verongelukte zijn lichamen gevonden. Dat heeft de Franse minister van Milieu bekendgemaakt. Hoeveel lichamen het zijn is niet duidelijk. De Airbus had 228 mensen aan boord. Franse onderzoekers denken dat ze nu het grootste deel van het wrak hebben gevonden. De zwarte dozen zijn nog niet terecht, maar Air France denkt wel dat er nu meer aanwijzingen gevonden kunnen worden over de oorzaak van de ramp.